Renate Kok met het NOS Journaal. Nieuwe kleine aanbieders van jeugdzorg doen het financieel goed... terwijl de helft van de grootste jeugdzorgorganisaties op omvallen staat. Dat meldt Trouw die inzage, inzage heeft gehad... in een analyse van de jaarcijfers over 2018. Volgens Jeugdzorg Nederland gaat een groot deel van het budget van gemeenten... naar die kleinere aanbieders. Daardoor zou er weinig geld overblijven voor de grote instellingen... die onder meer de crisisopvang van kinderen regelen en ook de pleegzorg. Honderden asielzoekers uit Oeganda hebben onterecht een verblijfsvergunning gekregen... doordat ze logen over hun geaardheid. Dat meldt NRC. De krant zegt zich te baseren op interne stukken van de IND... die 200 aanvragen opnieuw onderzocht... na anonieme tips van landgenoten van de asielzoekers. En daaruit bleek dat de vluchtverhalen vaak veel overeenkomsten vertoonden. De IND vermoedt dat mensensmokkelaars tips gaven... Op homoseksualiteit staat een lange gevangenisstraf in Oeganda. Daarom werd in 2014 het asielbeleid voor LHBTI'ers uit het land versoepeld. In Parijs moeten vanaf dinsdag alle cafés en barretjes sluiten... vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De restaurants mogen wel onder strikte voorwaarden open blijven, melden Franse media. Voor de Franse hoofdstad en drie aangrenzende departementen geldt sinds gisteren de hoogste alarmfase. Ook voor het onderwijs zijn er extra maatregelen. Zo mogen er minder studenten aanwezig zijn op universiteiten en hogescholen. President Trump heeft het Walter Reed ziekenhuis kort verlaten voor een rondrit langs zijn aanhangers die zich buiten hadden verzameld. Het was de eerste keer dat hij weer in het openbaar te zien was sinds vrijdag. Toen werd de president opgenomen in het militaire ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Een arts van het ziekenhuis bekritiseerde Trump om zijn zwaaiactie, omdat hij daarmee anderen in de auto kon besmetten. Maar volgens een woordvoerder van het Witte Huis waren er passende maatregelen genomen.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 just yourself to blame. A fool's a fool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 in constant sorrow. take it.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 het fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear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 lonely。 For her face. Said it ain't so bad if I wanna make we fail to understand